en morgen is week. Mijn life door schier. Dat leste pintje was maar plat bier. ik zit hier na, al draai op dier, zonder wc-papier, zonder